Onder meer over hoe vluchtelingen die veel in Italië aankomen... verdeeld worden over Europa, zegt correspondent Ardi Stemerding. Landen moeten of eh, vluchtelingen overnemen van Italië. Hè, dus volgens een verdeelsleutel. Of ze moeten 20.000 euro betalen. Die keuze is het. Dus niet verplicht verdeeld over Europa, maar een soort vrijwillige eh, solidariteit wordt dat genoemd in mooie eh, EU-taal. Het Gaat dan om 20.000 euro per niet opgenomen vluchteling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de procedures aan de grens. Vluchtelingen moeten sneller te horen krijgen of ze kans maken om in Europa te blijven of niet. Op de snelweg bij Rotterdam is vanochtend een heftig ongeluk gebeurd. Dat kwam door een spookrijder die meerdere auto's zou hebben geraakt. Het gebeurde bij knooppunt Terbrechtseplein. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Door het ongeluk staat het op de A16 helemaal vast. In de rechtbank in Haarlem is vorige week een officier van justitie mishandeld. De dader was een jongen van 17 die vlak na een zitting de officier aanviel. Volgens Omroep NH raakte hij gewond aan zijn gezicht. Inmiddels gaat het weer goed met de officier. Waarom de jongen zo boos was, is niet bekend. Wel weten we dat hij net was veroordeeld voor verboden wapenbezit en witwassen. En een bijzondere comeback voor een Amerikaanse basketballer in de NBA vannacht. Ja Morant speelt voor de Memphis Grizzlies. Er werd een half jaar geleden geschorst voor 25 wedstrijden... nadat hij op Insta een video plaatste met een vuurwapen. Maar vannacht mocht hij weer basketballen en hij was meteen beslissend. Morant. is it for the Grizzlies. Hij scoorde in de allerlaatste seconde van de wedstrijd, waardoor zijn ploeg won. Het weer, vanochtend af toe zon, maar ook buien. Vooral in het noorden. Later op meer plekken regen. tot 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ik heb ze allemaal omgezaagd. Ja. We kijken allemaal uit naar de kerstdagen. Hè? Een hoop mensen wel. En eh, de supermarkt is stampvol. Hè? Stampvol. Want ondanks het feit dat een hoop mensen dus weinig te verteren hebben... als het om geld gaat... die schappen die raken toch af en toe aardig leeg. En moeten steeds weer worden bijgevuld met uh, eh, gourmet eh, sets, eh, garnalen. Mensen zijn zo stoot als een garnaal yourself merry little Christmas. Dat wenst die oude duifje. Wat oud is hij hoor, die duif. Stokoud. <laughs> maar nog jong van hart, dat wel. En als je nou eh, met kerst op de bank zit, met je liefie... val dan eens lekker in zijn armen. Lay back in the arm. Die arms moet ik zeggen, want hij hebben natuurlijk twee armen. Lay back in the arms of someone you love. Smokey gaat dat produceren. Nou, hoe vindt u dat? Lay back in the arms of someone... Just open your heart to me.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 You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Oh, yeah. Ja, dat is het ook wel als luisteraars. <clears throat> Als je dan in de auto eh, zit, je rijdt zo de straat door En uh, in deze tijd dan zie je ze dus overal lichtjes. Kijkt u ook stiekem eh, door, de raampjes naar binnen. Wat er allemaal te zien is bij de mensen thuis. <clears throat> dat, is, dat, dat varieert ontzettend, hè. En ik kreeg het advies van de Hollies. Look through any window. Tiny Window. Kijk gewoon eens eh, stiekem naar binnen bij de mensen...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 <laughs> Ongelooflijk eigenlijk. Nou ja, goed. echt nou grapje hoor, luisteraars. Dit is Journey Kaagman. Kent u ze nog? Earth and Fire. Seasons. Ik heb hem laten vertellen dat ze ook eh, helaas lijdt aan Alzheimer. Dus eh, zal de tekst van dit liedje zal ze ongetwijfeld vergeten zijn, luisteraars.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 Als het regent en het zonnetje schijnt tussendoor zoals vandaag... ja, dan komt hij de de regenboog. hem graag. You're much too good to be true. Barry Manilow. long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Barry Manilow. You're just too good to be true. And dit is Dawn. Knock three times on the ceiling if you want me. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear your music playing One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. Mm, twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. on the ceiling if you want me. Mm-hmm. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness means you'll meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. want me. Whoa, twice on the pipe. If the answer is no, I love you, I love you. Oh, my sweetness you. means you'll meet me in the hallway. Mm, twice on the pipe. Ja, Dawn, vrolijk liedje. Knock Three Times. zeggen dat jij eenzaam bent. Hey Bo, ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn, maar wat nu? Ben je echt vergeten waar ik ben? was zo blij dat jij stond, want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Je zei je maakt zonder mij naar de top. Liever zat ik met jou aan de grond. Als ik van jou zie the voice and Aller Rob de Nijs, hoe zou het met hem gaan? Hij is natuurlijk in slechte conditie door die uh, vreselijke ziekte Parkinson. Ik hoop dat Rob nog eh, een, leuke kerst kan beleven met zijn familie dit jaar. En misschien ook nog wel volgend jaar. Ik weet niet hoe het ervoor staat met hem. Eh, je hoort er eigenlijk weinig over in het nieuws op dit moment. Maar, luisteraars, dat terzijde. Want we gaan weer even verder met muziek. Een van de mooiste zangeressen die er rondloopt op aarde. mooie stem. I've known a few guys who thought they were pretty smart But you've got being right down to an art Mrs.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 Shania Twain. Ja, we hebben zelf wel met de Ruud Janssen eh, dit soort liedjes gespeeld. We hadden een aantal zangeressen toen. Drie zelfs. Met uitstekende stemmen allemaal. En eh, ja, dan zing je dit soort liedjes. Leuk toch? u toch nog even een hele mooie laten horen van Karen Carpenter. Want zij zingt het Ave Maria als geen ander. Ave Maria gezongen door eh, niemand minder dan Karen Carpenter. Ook helaas niet onder, meer onder ons luisteraars. Heel jammer, want eh, ja, wat mij betreft ook weer een van de mooiste eh, vrouwenstemmen. Die is verdwenen dankzij het feit dat zij anorexia had. En daar uiteindelijk ook aan is overleden, helaas. We gaan toch even naar Rusland. U bent er misschien geen fan van. Maar als u Sting hoort, dan misschien wel. maar gebeuren dat ik gespecialiseerd ben in jou, luisteraars. Ja, dat was natuurlijk... Uh, het waren de Time Bandits. I'm Specialized. Van een hele tijd geleden, alweer jaren 70 denk ik zo'n beetje. Eh, we gaan nog wat moois draaien van eh, niemand minder dan de Ray Connor Singers.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 met een beautiful noise van heel Diamond, luisteraars. Neem ik afscheid van u. Dit was uh, Duif Zaag de week door. Ik heb uh, een poging gedaan om de woensdag voor u door te zagen. Volgende week ben ik er niet, want dan hebben we kerstdagen. Dus dan eh, moet u het eventjes, ik met de automaat van GFM Zandvoort doen. lekker de muziek hoor, maakt allemaal niet uit. Maar ja, het maakt wel uit. Maar in ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.